Don't need no ticket, you just thank the Lord. People get ready for the train to Jordan. Picking up passengers coast to coast. Faith is the key. Open the door. krijgersmuziek. Dat zei burgerrechtenactivist Gordon Sellers. Het was muziek waar je naar luisterde terwijl je je voorbereidde op de strijd aan te gaan. Curtis Mayfield, die schreef het. Hij was ook eh, ja, beetje het frontman, eh, de frontman van eh, The Impressions. En hij schreef dit gospel gedreven R&B ballad. En eh, hij zei in een diepe bui een spirituele gemoedstoestand het, geschreven te hebben. Vlak voor de mars van eh, Martin Luther King naar eh, de geboorteplaats van de, de Impressions, Chicago. Kort nadat People Get Ready was uitgebracht, begonnen, begonnen ook kerken in Chicago hun eigen versie ervan in liedboeken op te nemen. Nummer 24 in de lijst: The Impressions en People Get Ready. In Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time. Sinds eh, begin dit jaar zijn we ermee bezig. En vannacht, ja vrienden en vriendinnen, is de finale. Over een kleine twee uur dan ehm, draai ik, eh, start ik de nummer 1 eh, voor je in. Maar eerst nog 23 hele mooie andere nummers. 15 jaar geleden toen bracht Rolling Stone Magazine het, eh, de lijst uit met de 500 beste liedjes ooit gemaakt. Het blijft natuurlijk een, eh, een kwestie van smaak, maar het zit toch wel redelijk eh, in de richting, toch? Laten we een beetje eerlijk zijn. Ze hebben best een goede poging gedaan, vind ik. Nog 22 liedjes te gaan voordat we de nummer 1 gaan instarten. Ik heb mijn smoking aangedaan en we zijn bij nummer 23 gebleven. Liedje geschreven door John Lennon en Paul McCartney. Ja. Want we staan maar liefst zeven keer hè, bij die bovenste 30. Je krijgt ze nog vijf keer. Nummer, drie, eh, nummer 23 dus. In My Life. Dat was eh, volgens John Lennon, denkt hij, echt wel de eerste, het eerste, eerste echte grote werk wat hij, eh, wat hij maakte. Tot dan toe was het eigenlijk allemaal glad en weggegooid uh, speul, zegt hij. Zegt, zijn woorden, hè, zijn woorden. Ehm, en ja, dit, deze ballad die weerspiegelt een beetje de serieuze wending die de Beatles met uh, Rubber Soul namen. Ook het eerste album waarop ze wat psychedelische muziek eh, gingen maken. En het kwam eh, specifiek voort uit de uitdaging van een journalist. Die vroeg eh, ooit, waarom schrijf je geen liedjes over je leven? Originele teksten die eh, zette Lennon in een bus in Liverpool. En het was een beetje het meest saaie soort What I, what I Did On My Holidays Bus Trip nummer, dat zei hij. Dus Lennon herschreef het nummer, de tekst veranderde en het liedje werd een prachtige herinnering aan zijn leven voor de Beatles. Met natuurlijk de kenmerkende klavensymbool solo aan het einde van het nummer. en ehm, dat eigenlijk een elektrische piano eh, is die eh, door de producer George Martin eh, werd bespeeld op een, een tape. En dan een klein beetje versneld. Nummer 23 in de lijst. The Beatles. En In My Life. There are places I remember En In My Life, geproduceerd dus door George Martin. Maar er komt eh, ook nog een liedje aan dat is geproduceerd door Phil Spector ehm, van eh, de Beatles. En nou ja, hij eh, maakt natuurlijk ook dingen met The Righteous Brothers, maar ook met meidengroepjes. Daarvan ga je zo meteen iets horen. Um, vannacht dus nou ja, nog veel meer Beatles noteren. Ook twee keer Bob Dylan, twee keer Chuck Berry en... Ja, dat qua dubbele aantallen is het dat ja, wel. Ehm, nummer 22 in de lijst produceerde veel Spector dus. Hij repeteerde dit nummer wekenlang met uh, Ronnie Bennett. De enige Ronette die ook daadwerkelijk hierop zong. Maar dat weerhield hem niet om, van, uh, ja, die, eh, om, om, 42 takes te doen voordat hij uiteindelijk tevreden was. Hij werd geholpen door een volledig orkest. Evenals een uh, Johan Scher die eh, de achtergrondzang zong. Ehm, en dat creëerde Spector een wilderig met echo-beladen geluid dat nou ja, de Rosetta-steen was voor dat studio-pioniers. Zoals de Beatles en Brian Wilson, eh, ja, die, die, dit zijn favoriete nummer noemen deden. Nou, even kijken. Dingen die veel deed waren gek en vermoeiend. Dat zei Larry Levine, de ingenieur van Spector. Maar dat is niet het teken van een uh, noot. Dat is geniaal. Ehm, dat zei hij eh, erover. 22 in de lijst. In deze top 500. De finale vannacht. The Ronettes en Be My Baby. 22, The Ronettes en Be My Baby. Dan, eh, ja, dit werd geproduceerd door Phil Spector. Dit eh, volgende nummer, 21, is ehm, ja, heel erg geïnspireerd op dat uh, Phil Spector productiewerk, zeg maar alleen dit liedje al nam vier en een... Uh, even kijken, drie... Of nee, sorry. Sorry, ho, zo, ho, ho. Moet wel goed zeggen natuurlijk. liedje duurt 4,5 minuut, maar het nummer ervan nam en een halve maand in beslag. Met het eh, oog dus op de impact van uh, Phil Spector's Wall of Sound. Omvatte Bruce Springsteen snaren, klokkenspel, meerdere keyboards en meer dan een dozijn gitaarnummers. nou ja, hij had er de ambitie voor. Hij wilde de beste rockplaat maken die hij ooit had gehoord. En eh, nou ja, de teksten die eh, eigenlijk vertellen gewoon simpelweg het verhaal van jonge geliefden die ehm, ja, op de snelwegen van New Jersey aan het rijden zijn. Op naar de vrijheid. Ehm, terwijl hij, heeft hij ehm, ook bij uh, zijn Broadway shows gezegd, eigenlijk maar, nou ja, twee hoeken om nog steeds bij, bij, bijna bij hetzelfde huis woont als uit zijn jeugd. Dus dat is wel een beetje, ja, hilarisch. Een beetje Ehm, ironisch, hè, omdat het nummer Born to Run heet. En nou ja, waar, dan, waar naartoe we eh, dan, dat maakt niet heel veel uit. Het kan overal zijn. New Jersey, Californië, Alaska. Dat maakt niet zoveel uit. De ultieme vrijheidszong. De auto in en gewoon een stukje gaan rijden met je geliefde. Nummer 21 in de lijst. Bruce Springsteen en Born to Run. Nummer 21 in de lijst. Bruce Springsteen en Born to Run. En, eh, ja, wat een, wat een plaat is dat nog steeds. Heel dat album is waanzinnig. Even een overzichtje van de nummers 30 tot en met 21. 30, Johnny Cash, I Walk the Line. 29, Help, The Beatles. 28, Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. 27, Leila van Derek and the Domino's. 26, The Beatles en the Day in the Life. 25, God Only Knows en The Beach Boys. Of, van de Beach Boys natuurlijk. Deze uitzending begonnen met The Impressions, People Get Ready. 23, heb je ze weer, The Beatles, In My Life. 22, Be My Baby van de Ronettes. Zojuist gehoord op 21, Bruce Springsteen en Born To Run. Jongens toch, de bovenste 20. Ah, ik had het al gezegd, ik heb mijn smoking aangedaan. Eh, voor de crème de la crème van de popmuziek. We gaan naar eh, nummer 20. Een paar weken terug werd dit album exact 50 jaar oud. Dus het eh, twaalfde en laatste studioalbum dat de Beatles eh, uitbrachten. Niet het laatste dat ze opnamen, dat was Abbey Road. En die laatste plaat die ze uitbrachten, die is geproduceerd door Phil Spector. Maar dat liedje, het liedje, de grote hit, Let It Be, titeltrek ook, daar heb je twee verschillende versies van. Je hebt, ja, ze duren eigenlijk beide, de, bijna even lang. Scheelt met 13 seconden beide. Maar de albumversie, die is geproduceerd door Phil Spector. Maar de singleversie, die weer door George Martin. Welke ga ik draaien? Ja. Laten we maar een keer de singleversie doen dan. Eh, nummer 20. Daar staan de Beatles en Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, you're standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Beatles en Let It Be op nummer 20. Hang Dog, dat was een hit voordat eh, Elvis Presley het zong. En hij stond er ook bekend dat hij het zong voordat hij het opnam. Het werd geschreven in 1952 eh, ehm, door blanke tieners Jerry Leiber en Mike Stoller. Voor de R&B-zanger Willie Mae Big Mama Thornton. Nou, zij had daar een eh, groot eh, succes mee. Werd ook meteen gedekt door een handvol eh, country acts die dat allemaal coverden. Even een klein stukje van die versie van Big Mama Thornton. Oh. Ik ga eigenlijk voor deze versie. Vier jaar later coverde Elvis Presley het en dat werd deze Hound Dog op nummer 19. Elvis Presley en Hound Dog op nummer 19. Eh, dit was de hoogste notering trouwens voor eh, Elvis Presley. Een andere rock'n'roll rock eh, roll grootheid, pionier, die krijgen we, komen we nog twee keer tegen. Dat is Chuck Berry. Straks nog op, ja, het volgende uur zal dat zijn op nummer 7. Maar weer eerst op nummer 18 met zijn debuutsingle uit 1955, jongens. Maybelline, Why Can't You Be True? De rock and roll muziek die begint hier. Dat zou je kunnen zeggen de, de oertaal, de oerknal. Het is uh, eh, hillybilly country, urban blues, hot jazz. Het is elektrische gitaar, het is popmuziek. Het is ehm, de, ja, de, de reden om te willen leven. Chuck Berry en Maybelline op nummer 18 in de lijst. Maybelline, why can't you be true? You just started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing outrun my V8 4. A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things Full of the heart of the foe. Before got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all under my Maar ze hadden het net zo goed Chuck Berry kunnen noemen. Of Little Richard. Hè? Een paar weken terug nog eh, overleden. Maybelline op nummer 18 in de lijst. En dan een van de onvergetelijke openingsriffs in rock and roll. Een woeste, stampende gitaarmars vol littekens en gebouwd rond het dissonante duivelsinterval van de tritonus. En het bracht niet één, maar twee revoluties op gang. Psychedelica van eind jaren 60 en het ongekende genie van Jimi Hendrix Kom van zijn debuut op Are You Experienced en dat legde net de cultuur vast. Net op tijd voor de Summer of Love. Purple Haze op nummer 17. nummer 16. something. I want to hold your hand. I want to hold your hand. I want to hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love understand when I feel that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. The Beatles and I want to hold your hand. Oftewel. Hmm, give me deine hand. Ja. Ook in het Duits opgenomen deze I want to hold your hand op eh, nummer 16. Paul zei, ja, we gaan pas naar Amerika als we een nummer 1 hit hebben. Nou, kwam wel goed met dit liedje hoor. Nummer 16 in de lijst, daarvoor nummer 17, Jimi Hendrix Experience en Purple Haze. We gaan naar eh, de bovenste 15, nummer 15, geschreven door eh, Mick Jones en Joe Strummer. Nou, dan weet je het waarschijnlijk wel. The Clash. London Calling, dat is eh, ja, eigenlijk vernoemd naar het oproepsignaal van de uitzendingen van World Service van de BBC. Het was het titelalarm van het derde album van The Clash, een SOS uit het hart van de duisternis. Toen ze het nummer opnamen zat The Clash, de meest politieke en compromisloze band van de Britse punk, zonder management en zakte in de schulden. Om hen heen stikte Groot-Brittannië in een crisis. Hoge werkloosheid, radicale conflicten, wijdverbied drugsgebruik. Ze hadden het gevoel dat ze het moeilijk hadden. Dat zei Joe Strummer, die op het punt stond een helling af te glijden of zoiets. Grijpend met onze vingernagels. En er was niemand om ze te helpen levert wel waanzinnige muziek op, want het staat op nummer 15 in deze top 500. The Clash en London Calling. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. We ain't got no swing except for the rain and the crunch thing.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 A nuclear arrow, but I have no fear, cause London is drowning out. what they said, but some of it was true. London calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? Nummer 15 in de lijst, The Clash en London Calling. Dan, ja, toch wel het eh, bekendste protestlied dat ooit is geschreven op nummer 14. Alhoewel, Bob Dylan, hij zei... Dit hier is geen protestlied of iets dergelijks. Of wacht, dan moet ik het ook echt op Bob Dylan's doen, hè. Dit hier is geen protestlied of iets dergelijks, want ik schreef geen protestliederen. Dat zei hij, een 20-jarige Bob Dylan in 1962, eh, in Gerdes Volk City in Greenwich Village in New York. Daar hield hij toen een eh, korte toespraak voordat hij eh, ja, een paar van zijn nieuwe liedjes speelde. Uiteindelijk kwam het terecht op zijn tweede album, The Freewheeling Bob Dylan. heel veel ehm, ja, eigenlijk toen nog alleen maar akoestische liedjes. Later ging het nou, wat elektronischer. Ging ook het ene deel van zijn concerten akoestisch doen. En het tweede deel elektrisch. En <laughs> nou, de fans van het eh, begin die vonden dat helemaal niks. Die zeiden, oh, nou gaat die commercieel of een baggermuziek is dit. Nou ja, komen over een uur wel tegen op eh, nummer 1 eh, anders. Ehm, Bob Dylan, nummer 14 in deze lijst. Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down Before you call him a man How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend. is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Nummer 14 in de lijst, Bob Dylan. Blowing in the wind, ja, het mag geen verrassing zijn dat we hem over een uur tegen gaan komen op de nummer 1. Ja, mooi. Ehm, ook nog twee keer de Beatles. Dit is dan de ene laatste keer. Op nummer 13. Paul McCartney heeft eh, ja, een van de grootste ballads eh, ooit eh, heeft hij opgenomen. En daarmee heeft hij ook een, een record in het Guinness World Records boek. Ehm, als eh, ja, meest opgenomen nummer aller tijden. Want zeven jaar later, nadat het uitgebracht werd, waren er al een kleine 1200 versies van artiesten zo gevarieerd als Frank Sinatra, Otis Redding, Willie Nelson. Allemaal hebben ze het, hebben ze het opgenomen. Maar de originele lezing van McCartney eh, op 14 eh, juni 1965 opgenomen in uh, Abbey Road Studios in Londen, blijft het mooist en meest gedurfde van allemaal. Het is een openhartig gedicht van spijt dat wordt uh, eh, gezongen met spookachtige elegantie. Ook geen andere Beatles die op de plaat te horen zijn. Er was er geen, eentje, geen een andere nodig. En George Martins arrangementen voor een strijkkwartet legden de nadruk op de melancholie met ja, een octaaf lager. Terwijl McCartney's bijna gefluisterde stem weergalmde van verlangen in de grote donkere ruimtes waar drums en elektrische gitaren zouden zijn geweest. Nummer 13 in de lijst. The Beatles en Yesterday. Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly I'm not half the man I used to be was a shadow hanging over me. Oh, and yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said. yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I Something wrong now I long for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Nummer 12. been a long, a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too beyond the sky. It's been a long, a long time coming, but I know. telling me don't hang around. It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother say, brother, help me please. But he winds up knocking me. in de lijst. Sam Cooke en A Change is Gonna Come. Het werd eh, kort na zijn dood uh, als single uitgebracht in 1964. Alhoewel het eh, destijds een bescheiden hit was, heeft het lied toch door de jaren heen een waardering gewonnen. En terecht op nummer 12, zeg ik persoonlijk dan. Um, ja, natuurlijk, het nummer beschrijft eh, Sam Cooke's innerlijke strijd met racisme. A Change is Gonna Come, nummer 12, Sam Cooke. Daarvoor nummer 13, Yesterday van The Beatles. Ehm, ik zit een beetje met de tijd. Um, ja, want ik heb te, te, weinig, ja, te veel tijd om vol te praten en te weinig tijd om nog twee liedjes eh, te draaien. En als ik er eentje doe, dan hou ik ook weer tijd over. Dus ik ben even aan het denken. Ehm, even denken, even kijken. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ehm, nou ja, laat ik dan maar even het over eh, nummer 11 hebben. Even kijken, moet ik dat dan heel uitgebreid doen? dit, ja, het is moeilijk. Het is moeilijk, hè, jongens. Nummer 11, net niet in de top 10. Ehm, de Hoes-gitarist Pete Townsend. Die zou eh, naar verluid op zijn 20e eh, verjaardag op 19 mei 65 tijdens eh, zijn treinreis van Londen naar Southampton My Generation hebben geschreven. Zijn onsterfelijke neukpartij aan de ouderen. Het eh, nummer was in eerste instantie niet bedoeld eh, als muiterij volkslied. Nee, het was een Jimmy Reed-achtige blues die eh, ja, de angst van Townsend weerspiegelde over de dreigende vernauwingen van het volwassen leven. beroemd vastgelegd in de regel: Hope I die before I get old. Ehm, ik ben even, nou, ik moet nou echt de tijd volgen. Kut. Ehm, nou goed. Ehm, my, my Generation ging ja, heel erg over het proberen een plaats in de samenleving eh, te, te vinden. Dat vertelde hij eh, aan Rolling Stone Magazine in 1987. Eh, Ik was heel erg verloren. De band was toen jong. Er werd ook aangenomen dat nou ja, haar carrière ongelooflijk kort zou zijn. maar in plaats daarvan werd My Generation het Woos Ticket to, ja, zeg maar, Legend. Hè, hun eerste Britse top 5 hit. Een, uh, een strijdkreet voor jonge rebellen en het vestigde Townsend als een onverschrokken en welbespraakte songwriter. My Generation heeft eh, maanden van arrangeren en heropname doorstaan voordat de hoe het uiteindelijk goed deed in twee takes. Op 13 oktober 1965 eh, was dat. Townsend eh, opende toen het nummer met een aanval met twee akkoorden die punkrock met meer dan een decennium versloeg. Heb ik nou genoeg voor je? Heb ik, nou, ik heb nou genoeg, hè, denk ik. Nou, ga ik hem nou instarten? Maar ja, we een beetje met de tijd. Hè. Kunnen we zo meteen het volgende uur eh, de top 10 eh, uit gaan zenden. Maar dit eh, heeft hem dus nog net niet de lijsten gehaald. De, of in ieder geval de top 10, jongens. Maar laten we eerlijk zijn. dubbel 1 is ook een prachtige notering voor dit nummer. Oh nee, nee, nee, nee, nee. Niet dat nummer, dat is nummer 10. Deze. Ja. Deze staat op nummer 11. De Who, de Wie, de Who en My Generation. generation. Dubbel 1, nummer 11, The Who en My Generation. Zometeen in het volgende uur de ontknoping, de bovenste 10, de 10 beste liedjes ooit gemaakt volgens Rolling Stone Magazine. Eerst nog even een overzicht van de nummers 20 tot en met nummer 11. 20, The Beatles, Let It Be, Hang Dog, Elvis Presley op nummer 19. 18, Chuck Berry, Maybelline, Purple Haze, Jimi Hendrix op 17. 16 is voor The Beatles, I Want To Hold Your Hand. 15, London Calling, The Clash. 14, Bob Dylan, Blowing In The Wind. Yesterday, The Beatles op 13. 12, Sam Cooke, A Change Is Gonna Come. En zojuist gehoord op nummer 11, My Generation van The Who. Zometeen, na het nieuws van 1 uur, zijn we terug. En dan gaan we ze uitzenden, de 10 beste liedjes ooit gemaakt. Tot zometeen.